Ja jongens, een van de allermooiste avonden die we ooit met bezig hebben meegemaakt in 25 jaar, dat mag ik wel zeggen. Jullie zijn helemaal te gek. We hebben net eh, van officiële instanties gehoord, die het verkeer getaald hebben en anders weet ik van wat nog meer, dat er over de 40.000 mensen naar Volendam gekomen zijn. En dat is te, te gek. Daar kan je alleen maar van dromen. En wij maken het gewoon mee, puur live. Dit is El Cordobes van Dit Plat. and over The moment is near For thousands of cheer

Dankjewel. Ja, dank je. Dames en heren.